uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Olympische Spelen in Tokio zijn afgesloten. IOC-voorzitter Thomas Bach droeg de Olympische vlag over aan de burgemeester van Parijs. Dat is de stad waar de Spelen van 2024 worden gehouden. Nederland haalde 36 medailles, 10 keer goud, 12 keer zilver en 14 keer brons. Shifan Hassan droeg bij de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag. Het RIVM meldde vandaag bijna 2350 nieuwe coronabesmettingen... maar het aantal ligt mogelijk hoger. Er is een storing geweest bij het doorgeven van data uit de teststraten, zegt het RIVM. 673 mensen liggen met corona in een ziekenhuis, ongeveer evenveel als gisteren. Op intensive care afdelingen liggen nu 200 coronapatiënten, ook ongeveer evenveel als gisteren. Met ingang van vandaag gelden nieuwe regels voor mensen die terugkomen uit het buitenland. Wie vanuit een g land komt moet een coronabewijs kunnen laten zien. Dat wil zeggen een bewijs van vaccinatie, een herstelbewijs of een recent testbewijs. Wie naar Nederland komt moet zich dus in het buitenland al laten testen. Op grote delen van het Griekse eiland Evia ten noorden van Athene woeden natuurbranden. Ook de stad Istea wordt door het vuur bedreigd. De brandweer heeft grote moeite de branden onder controle te krijgen. Vandaag liggen opnieuw veerboten klaar om mensen te evacueren. En daarnaast de medewerker van de Russische oppositieleider Navalny is uitgeweken naar Turkije. De vrouw, Yubol Shobol, werd afgelopen week veroordeeld voor haar rol bij de protesten rond de arrestatie van Navalny. Zij is een van de bekendste gezichten van de Russische oppositie. Het weer. Vanavond en vannacht buien. Lokaal met kans op onweer. Temperatuur een graad of 14. Morgenochtend buien. In de middag klaart het op in een deel van het land.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 Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí. Es por ti, esa sonsonaría ¿Quién lo diría? Que tal la quinata esa sonsonaría Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata esa sonsonaría ¿Quién lo diría?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 Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city.